en hebben een hoop horecaondernemers het zwaar. Daarom willen ze graag dat er experimenten komen... om te kijken op welke manier de horeca weer verantwoord open kan. Je gaat dan kijken van eh, als je bepaalde hoeveelheden mensen toelaat... in restaurants, in hotels, in cafés... en je volgt dat, eh, wat de kans eh, op besmetting is en hoe veilig dat is. Bijvoorbeeld met een mondkapjesplicht of maximaal vier gasten per tafel. Maar zover is het nu nog niet, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het kabinet moet überhaupt nog beslissen of de horeca half december weer open kan. Dat is de datum die nu genoemd wordt. Maar als de horeca dan dicht moet blijven, ja, dan komen deze experimenten eventueel wel weer aan de orde. Maar die moeten dan nog wel ontwikkeld en goedgekeurd worden. Want je wil natuurlijk niet eh, dat dit leidt tot meer besmettingen. Het wordt verboden om messen aan minderjarigen te verkopen en jongeren mogen die dingen ook niet meer bij zich hebben. Het kabinet werkt aan een wet, want het aantal steekpartijen onder jongeren neemt toe. Deze jongen snapt een verbod wel. Ja, ik vind het een beetje onzin dat mensen messen gebruiken om te vechten of gewoon voor, de, voor als er iets gebeurt of voor veiligheid. Je kan beter gewoon, als je in een gevecht eindigt, je vuisten gebruiken, vind ik. Scoutingsclubs zijn trouwens niet blij met het verbod. Volgens de scouting is het zonde als padvinders straks geen zakmessen meer mogen hebben. De clubs gaan nog praten met het kabinet. President Trump is voor het eerst na de verloren verkiezingen weer naar buiten gegaan. Hij ging naar een begraafplaats in de buurt van Washington om alle veteranen te eren. Trump wil nog steeds niet toegeven dat hij de verkiezingen heeft verloren. En de Republikeinen blijven achter hem staan, zegt correspondent Marieke de Vries. Simpelweg omdat ze zijn achterban nog keihard nodig hebben om de meerderheid in de Senaat te houden. Die strijd is nog niet beslecht. Daarvoor hebben ze nog een senaatszetel te winnen in de staat Georgia. Dus ze moeten daar de achter de ban van Trump tevreden houden. En die blijven geloven in hun president en zijn claim.